Omdat ze er genoeg van hebben dat ze zoveel haat over zich heen krijgen. En dan moet je inderdaad vooral denken aan racisme. Maar ook aan allerlei andere vormen van haat waar voetballers en ook voetbalsters mee te maken krijgen op eh, sociale media. Vanaf vrijdag zetten alle profvoetballers hun account vier dagen op zwart. De actie begon bij de club Swansea. Die hield een paar weken geleden al een soortgelijke actie... nadat drie zwarte spelers van de club maandenlang allerlei haat over zich heen kregen. Veel doden door een grote brand in een ziekenhuis in Bagdad. Er zijn minstens 82 mensen overleden en meer dan 100 mensen gewond... nadat een zuurstoftank op de IC ontplofte. In het ziekenhuis worden vooral coronapatiënten behandeld. 200 van hen konden worden gered. De gewonden zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. IC-artsen in Brabant en Limburg luiden de noodklok. In een brief waarschuwen ze voor code zwart. In sommige ziekenhuizen zijn nog maar een paar bedden vrij. Ook is personeel gesloopt. De American voetbalspeler Rob Gronkowski heeft een wereldrecord te pakken. Nog nooit ving iemand een bal van zo'n grote hoogte. I'm ready. Ja, vanuit een helikopter werd de bal bijna 200 meter naar beneden gegooid. Een record dus. En daar waren Rob Gronkowski en zijn ploegmaatjes best wel blij mee. raise that bar to another level, baby. And I just raise that bar to this level. Het weer, redelijk wat bewolking, maar de zon komt er ook af en toe door. Het waait niet al te hard en dat is een graad of 12.